12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is voorlopig uit de running. Na een operatie zijn complicaties opgetreden... waardoor ze voorlopig wordt ontheven van haar taken. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken vervangt haar en wordt minister. Hij zal niet al haar taken overnemen. Staatssecretaris Van Veldhoven neemt de portefeuille Milieu en Wonen over... en wordt ook minister. En minister Bijlenveld van Defensie krijgt ook de AIVD onder haar hoede. Als vicepremier wordt Ollongren vervangen door D66-collega Koolmees. De AOW-leeftijd lijkt in 2025 op 67 jaar te kunnen blijven staan. Dat kan worden geconcludeerd uit de laatste cijfers van het CBS... waarop het kabinet het AOW-beleid baseert. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024. Verdere stijging hangt ervan af of de levensverwachting stijgt. Het CBS verwacht dat die leeftijd weliswaar verder omhoog gaat... Maar die stijging is waarschijnlijk te laag om de AOW-leeftijd ook te laten stijgen. Binnenkort besluit minister Koolmees daarover. De Amerikaanse president Trump is al ruim een maand geen inwoner meer van New York, maar van de staat Florida. Zijn privéadres is nu zijn landgoed in Palm Beach, ontdekte de New York Times. Trump heeft het bericht via Twitter bevestigd. Hij schrijft dat hij de mensen van New York koestert maar hij vindt ook dat hij slecht is behandeld door de politieke leiders... ondanks dat hij miljoenen aan belastingen betaalde. In Florida is het belastingklimaat gunstiger. De omstreden foto van de doodgeschoten voetballer Kelvin Meenaert... blijkt te zijn gemaakt door brandweerlieden... heeft minister Grapperhaus geschreven aan de Tweede Kamer. Al snel na het schietincident circuleerden er foto's van zijn reanimatie... op sociale media die niet door persfotografen waren gemaakt... Grapperhaus is daar niet blij mee. Het weer op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt hoek 6 kilometer, bijna drie kwartier oponthoud. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC 10 kilometer met een kwartier vertraging.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 Ik je niet, situatie missie door de handy. Je hoeft alleen te bellen om mijn telly. En ik kom hier net en net en ready. Ik weet dat je het nodig hebt. Ik heb je nodig. Niet alleen vandaag, mijn hele leven nodig.